Topman Bert Klerk van ProRail wil geen bonussen voor dit jaar. Hij vindt het na de problemen van de afgelopen tijd niet gepast om een extra premie op te strijken. Klerk loopt met zijn mededeling vooruit op de beslissing van het bestuur. Die beslist later pas of de topman wel een bonus zou hebben gekregen. ProRail had de afgelopen tijd met veel storingen te maken, onder meer door de brand in een verkeersleidingspost in Utrecht. Daardoor was het treinverkeer een paar dagen ernstig ontregeld. Bij de NS zijn inmiddels ruim 16.000 schadeclaims binnengekomen. En die variëren van een paar euro tot veel meer. De NS verwacht dat het aantal claims nog oploopt tot zo'n 25.000. In Oslo is de ceremonie begonnen rond de Nobelprijs voor de Vrede. Voor het eerst sinds 1972 wordt de prijs niet uitgereikt. De prijs is toegekend aan de Chinese dissident Liu Xiaobo, maar hij zit gevangen en er is ook geen vervanger die de prijs in ontvangst neemt. China heeft landen onder druk gezet om geen vertegenwoordigers naar de ceremonie in Oslo te sturen. Van de 50 uitgenodigde landen blijft een derde weg, waaronder Rusland, Pakistan en Saoedi-Arabië. Leden van de cyberactiegroep Anonymous zeggen dat ze de website van het Openbaar Ministerie een tijdje hebben platgelegd. Dat zou zijn gebeurd nadat een 16-jarig lid van de cybervandalen is aangehouden. Hij zou betrokken zijn geweest bij het platleggen van de websites van onder meer Mastercard en Paypal. Vanmorgen lag ook de site politie.nl er enige tijd uit. De vervoersmaatschappijen Connection en Veolia mogen van de toezichthouder NMA gaan fuseren. De bedrijven hebben samen meer dan de helft van de Nederlandse vervoersmarkt in handen. Aanvankelijk was er bezwaar tegen de fusie, omdat de nieuwe onderneming te machtig zou worden. Maar nu zegt de NMA dat er toch nog genoeg concurrentie is. Het weer dan nog bewolkt en hier en daar wat lichte regen of motregen.